Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 700 mariniers naar Los Angeles gestuurd... vanwege de protesten daar tegen de arrestatie en deportatie van migranten. Later komen er 2000 medewerkers van de Nationale Garde bij om de orde te herstellen. Afgelopen avond werd bekend dat Californië Trump aanklaagt voor de inzet van de gardisten. Volgens de staat wil Trump daarmee een crisis veroorzaken. De politie van Los Angeles zegt dat het geweld door betogers uit de hand loopt... De afgelopen avond werden onder meer auto's in brand gestoken en agenten bekogeld. In de binnenstad geldt een gebiedsverbod. De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert Kennedy... heeft alle leden van een wetenschappelijke commissie ontslagen... die adviseert over het gebruik van vaccins. Kennedy wil de 17 leden vervangen door zijn eigen kandidaten. Volgens hem is er een schone lijn nodig om het publieke vertrouwen... in de vaccinwetenschap te herstellen. Kennedy was eerder een van de bekendste antivaccinatieactivisten van de VS... en besloot vorige maand om niet langer coronavaccins aan te bevelen aan kinderen en zwangere vrouwen. De activisten die met het schip de Medline zijn aangekomen in de haven van Ashdod in Israël... worden waarschijnlijk naar een detentiecentrum gebracht, dat zeggen Israëlische functionarissen. Vermoedelijk worden ze daar ondervraagd voordat ze worden gedeporteerd. De Israëlische minister van Defensie wil ook dat ze beelden bekijken van de aanvallen van Hamas in oktober 2023. De Amerikaanse zanger Sly Stone is overleden. Hij was de voorman van de band Sly en de Family Stone. De funk, soul en rockgroep wordt geroemd om het veranderen van de popmuziek eind jaren 60, begin jaren 70. Sly Stone was 82 jaar. Het weer vooral in het noorden bewolkt en wat regen.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 Whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul. Whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep. return legend. Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she can really a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, she said mom had him. Dad was a fan. phantom, never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? Yeah. He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care could really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over He's crying for your love tonight Lonely is hard to survive You've been talking to yourself.